Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Israël wil dat de NAVO het lidmaatschap van Turkije intrekt... na dreigementen van de Turkse president Erdogan. Erdogan waarschuwde zondag dat zijn land zou kunnen ingrijpen in Israël... om de Palestijnen te helpen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz... vindt dat Turkije uit de NAVO moet vanwege die uitspraken. Ook zei Katz dat het slecht kan aflopen met de Turken. De voormalig BBC-nieuwspresentator Hugh Edwards is aangeklaagd voor het maken van onfatsoenlijke foto's van kinderen. Tegen de 62-jarige enker zijn drie aanklachten ingediend. Edwards moet woensdag voor de rechter verschijnen. De presentator werd in november beschuldigd van seksueel wangedrag richting minderjarigen en werd gearresteerd. Hij kwam op borgtocht vrij. De BBC-presentator werkte 40 jaar voor de Britse publieke omroep. Hij was het vaste gezicht bij uitzendingen van koninklijke huwelijken en sportwedstrijden. Ook kondigde hij het overlijden van koningin Elizabeth aan. Een opmerkelijke uitschakeling op de Olympische Spelen bij het schermen. De Egyptische Nada Hafes verloor haar wedstrijd voor een plek bij de laatste acht... maar onthulde direct daarna dat ze al zeven maanden zwanger is. Het leken misschien twee spelers op het podium, maar eigenlijk waren het er drie... schrijft de schermster op Instagram. De schermster noemt dus het zwanger deelnemen aan de Spelen erg zwaar... maar zegt dat het eh, Olympische avontuur ook het helemaal waard was. In Marokko krijgen bijna 2500 veroordeelden gratie van koning Mohammed. Onder de mensen die gratie krijgen zijn veel journalisten en politieke gevangenen... onder wie de onderzoeksjournalist Omar Radi. Hij werd drie jaar geleden veroordeeld voor spionage voor de Nederlandse ambassade. Ieder jaar wordt er gratie verleend aan gevangenen in Marokko... vanwege het jubileum van de koning. Maar omdat Mohammed VI nu 25 jaar op de troon zit... komen veel prominente gevangenen vrij... De koning is populair in Marokko, maar kritiek op het koningshuis en de overheid is uit den boze.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 Baby, I've been, I've been praying hard, said no more counting dollars. watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned.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 sometime. problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.